Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Washington is woedend gereageerd op de aanval van Syrische betogers op de Amerikaanse ambassadeur in Amman. Enkele honderden aanhangers van president Assad belaagden vandaag ambassadeur Robert Ford toen hij een lid van de Syrische oppositie wilde bezoeken. De ambassadeur werd onder meer met tomaten en eieren bekogeld. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken heeft de aanval veroordeeld en eist dat Syrië bescherming biedt aan Amerikaanse diplomaten. Het incident raakte twee auto's van de ambassade beschadigd. De Amerikaanse delegatie kon pas uren later vertrekken toen de politie een einde aan de betoging maakte. De bestuursvoorzitter van basisschool Zuiderpoort in Ede heeft per direct zijn functie neergelegd omdat de PvdA-fractie in Ede het vertrouwen in hem heeft opgezegd. De school kwam deze week in opspraak door een plan om allochtone leerlingen te weigeren. Het plan leidde tot een storm van kritiek Vanuit de school in Ede het plan weer introk. De PvdA-fractie wilde vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie indienen om Plas te laten schorsen. Maar de bestuursvoorzitter heeft al besloten de eer aan zichzelf te houden. Wereldwijd is de afgelopen dagen voor 4,6 miljoen euro aan medicijnen in beslag genomen. Het waren onder meer illegale antibiotica en afslankpillen die werden verkocht via internet. Ze werden opgespoord tijdens een actie waaraan 81 landen meededen. Ruim 13.000 illegale websites zijn gesloten en naar 55 mensen is een onderzoek ingesteld. In de Europa League heeft FC Twente goede zaken gedaan door te winnen van Wisla Krakau. In Enschede werd het 4-1. Twente kwam vroeg op achterstand, maar wist nog voor rust op een 2-1 voorsprong te komen. AZ kwam in Oekraïne tegen Metalist Kharkiv niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV speelt op dit moment in Roemenië het Europa League duel tegen Rapid Boekarest.